Twee uur. eerst Teerstra met het NOS Journaal. De juweliersvrouw uit Deurne heeft tijdens de overval op haar zaak in maart vier keer geschoten. Het eerste schot ging door het hart van de ene overvaller. De andere drie raakten de tweede overvaller. Dat is te zien op beelden van de schietpartij die het Openbaar Ministerie heeft vrijgegeven. Er is ook een opname van het gesprek van de juweliersvrouw met de meldkamer... waarop te horen is dat ze in paniek roept om ambulances... Bij de overval op de juwelierszaak in Deurne kwamen beide overvallers om het leven. De juweliersvrouw wordt niet vervolgd omdat sprake was van noodweer. De politie in Amsterdam denkt dat Stefan Regalo Egermond, die in juli werd geliquideerd, voor iemand anders is aangezien. Hoofdcommissaris Albert Berg zegt tegen AT5 dat er geen enkele aanwijzing is dat Egermond het doelwit van de daders was. De slachtoffer was geen bekende van de politie. Hij had volgens Albersberg ook geen zakelijke of relationele conflicten. De 30-jarige Amsterdammer werd in juli in zijn auto doodgeschoten. Bij luchtaanvallen op terreurgroep IS in Syrië zijn mogelijk jihadstrijders omgekomen met de Nederlandse nationaliteit. Een jihadist zegt op Twitter dat ze zijn omgekomen in Aleppo. Ook een andere twitteraar meldt Nederlandse slachtoffers. Hij heeft het over drie doden. De Amerikaanse luchtaanvallen op IS-doelen in Syrië begonnen vanochtend. In en rond de stad Raqqa, het hoofdkwartier van de terreurgroep, zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Het Boekenweek-essay van 2015 wordt geschreven door Pieter Steins. Het thema van de Boekenweek van 7 tot 15 maart is waanzin en het essay van Steins sluit daarbij aan. Aan de hand van teksten van Edgar Allan Poe, William Shakespeare en Willem Frederik Hermans gaat het over gradaties van gekte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 rescue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 yeah. champagne.

Stop the ball.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 do. to you, ooh, ooh, I Give me one good reason why I should never make a change.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 steal you. Ooh, you. Ooh, I'd leave it her knees were bruised and she's hooked, ain't no refusing.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 me. 青春。